Lot Lewin met het NOS Journaal. Het kan nog een week duren voordat de brandweer het vuur in de haven van Antwerpen heeft geblust. Sinds gisterochtend staat een loods met nikkelsulfide in brand. Dat is een stof die wordt gebruikt in de mijnbouw. De rook leidt tot irritatie en stankoverlast. In een straal van bijna twee kilometer zijn bedrijven en schepen ontruimd. Een drukke toegangsweg naar de haven van Antwerpen is dicht. Een jongen van 12 heeft als enige een vliegtuigongeluk in Indonesië overleefd. Het vliegtuigje met negen inzittenden crashte in een berggebied met veel bomen. Reddingswerkers vonden de jongen bij het wrak. Het is niet duidelijk hoe zwaar zijn verwondingen zijn. In Zweden is een neonazi gearresteerd op verdenking van plannen om twee journalisten te vermoorden. Op de computer van een man vond de politie documenten met informatie over twee journalisten. Die werken voor het grote Zweedse mediabedrijf Midmedia. Ook vonden agenten een zelfgemaakt geweer, munitie en geluiddempers. De verdachte weerspreekt de beschuldigingen. Vanochtend is de ruimtesonde van de NASA gelanceerd die de zon dichter dan ooit zal naderen. Hij zal metingen verrichten in de hoop onder meer inzicht te krijgen in het ontstaan van de zonnewind. Gisteren werd de lancering op het laatste moment afgeblazen wegens technische problemen. De missie duurt zeven jaar. Bezoekers mogen de hunebedden in Borger niet meer beklimmen. Vanaf vandaag staan er bordjes bij de prehistorische graven dat bezoekers afstand moeten bewaren. De maatregel is ook bedoeld voor de veiligheid van de vele klimmende kinderen. Vorig jaar ging het nog mis toen een kind van acht van een hunebed afviel. Er moest een traumahelikopter aan te pas komen. Volgens de beheerders klimmen er jaarlijks zo'n 100.000 mensen op de hunebedden. Het weer, vooral zon in de zuidelijke helft van het land. In de rest van het land veel bewolking. Het blijft meest droog.